Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit geeft... Ze hebben hun klanten niet op tijd gewaarschuwd... om met EHEC besmette rode bietenscheuten uit de handel te halen. Volgens de toezichthouder is dat een ernstige nalatigheid... omdat de voedselveiligheid mogelijk in gevaar is gekomen. Uit de controles is wel gebleken dat de eindgebruikers... zoals supermarkten en restaurants... zelf actie hebben ondernomen en de producten hebben weggegooid. De hoogte van de boete is nog niet bekend. Een man van 75 uit Zaandam heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gekregen voor brandstichting en poging tot moord. In september stak de man zijn flat in brand, waarna de bewoners van bijna 200 flats werden geëvacueerd. De Zaandammer was kwaad omdat hij zijn huis zou worden uitgezet. Na de brandstichting ging hij met een vuurwapen naar het kantoor van zijn woningcorporatie en schoot hij de directeur in de bovenarm. Na de rellen van gisteren in Athene hebben bijna 150 gewonden de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Onder hen waren bijna 50 politieagenten, zeggen de Griekse autoriteiten. De ziekenhuizen behandelden ongeveer 500 mensen die traangas hadden ingeademd. Het was gisteren de hele dag onrustig in Athene. Nadat het parlement akkoord was gegaan met bezuinigingsplannen, escaleerde de situatie. Een verloren gewaande film van Charlie Chaplin heeft op een veiling in Londen niets opgebracht. Tot verbazing van het veilinghuis ging niemand in op het openingsbod dat op ruim 100.000 euro lag. Het gaat om een Britse propagandafilm van ongeveer 7 minuten die werd gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Nederlandse Indy de Vrome heeft de laatste acht bereikt van het jeugdtoernooi op Wimbledon. De 15-jarige Brabantse versloeg zonder enig probleem de Japanse Ozaki met 6-0 en 6-1. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Het is tussen de 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Er is iemand onwel geworden bij Bussum. 6 kilometer file staat er. De afrit Bussum is dicht en de rechte rijstrook. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar is ook dicht tussen knooppunt Velzen en de Wijkertunnel.